Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Verenigde Staten is er voor het eerst in de geschiedenis... een politicus uit de Tweede Kamer gezet. Het gaat om George Santos. Hij is eruit geknikkerd omdat hij te veel heeft gelogen. Two-thirds voting in the affirmative, the resolution is adopted... and a motion to reconsider is laid upon the table. Een meerderheid stemde voor dus. Een onderzoekscommissie deed onderzoek naar Centus. En daaruit bleek dat hij campagnegeld gebruikte voor botox... ook voor dure kleding en een pornosite. Ook loog hij over banen of opleidingen op zijn cv. Santos vertelde ook een keer dat zijn grootouders de holocaust hadden overleefd... en dat bleek ook niet te kloppen. Het drama bij SC Volendam wordt nog groter. De hele technische staf stapt nu op. Gisteravond werd het hele bestuur al ontslagen, onder wie Jan Smit. Daar zijn de technische staf, met dus de hoofdtrainer, de andere trainers en alle assistenten... het niet mee eens en daarom gaan zij nu ook weg. De ellende begon toen de raad van commissarissen van SC Volendam aan de bel trok... vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Die hebben gezegd van, eh, ja, eh, dit is echt niet goed voor de club. Op deze manier gaat het helemaal eh, mis en gaan we weer terug naar waar we ooit vandaan kwamen. En dat is een paar jaar geleden, naar de eerste divisie. En met een leeg stadion, dus dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Gisteravond was er een speciaal ingelaste vergadering... waarin werd werd bekendgemaakt dat het eh, bestuur dus weg moest. Jan Smit kwam niet opdagen, want hij zei van tevoren... een kalkoen loopt ook niet richting het kerstdiner. Een visboer in Amsterdam sluit zijn jaar niet zo lekker af. Vanmorgen kan hij bij zijn zaak in Zuidoost... en zag toen dat alle ramen waren ingeslagen. Het was uh, even schrikken. Dit heeft iemand gedaan met een eh, baksteen en aangifte gedaan. En we moeten nog kijken hoe en wat. Het is ook dubbel pech voor hem, want hij heeft die zaak net overgenomen. Het is net een paar weken open en had nog geen verzekering. Het is misschien eh, stom, maar uh, gas en licht, KPN, uh, eh, pinotomaten, bestellingen, dingen met de gemeente regelen. Maar verzekeringen nog niet. Ja, vaste klanten heeft het Amsterdamse visboer al wel. Die willen nu een crowdfunding opzetten. De dader van de vernieling is nog niet opgepakt. Het weer, vanavond kans op buien in het noorden en in het noordwesten. Er is ook nog een kans om het noorderlicht te zien. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt een graad of twee. ZFM, verkeersupdate.